omdat hij in april tijdens een talentenjacht om zich heen begon te schieten... Bij de schietpartij viel één dode en raakten vier mensen gewond. De man van 45 kreeg tijdens de talentenjacht, een karaokewedstrijd, ruzie met een andere kroegganger. Hij werd het café uitgezet, maar kwam terug en liep de kroeg al schietend weer binnen. Een man die bij de ingang stond schoot hij dood. De vier mensen die gewond raakten zaten in het café. In Duitsland reed het hoofd van de evangelisch-Lutherse kerk terug... omdat ze dronken achter het stuur zat... Bisschop Margot Kessman werd zaterdag in Hannover aangehouden nadat ze door rood was gereden. Ze bleek een alcoholpromilage van 1,54 in haar bloed te hebben. Dat is drie keer de toegestaan hoeveelheid. De populaire Kessman, die vaak op de Duitse tv te zien was, kreeg daarom een boete die gelijk is aan haar maandsalaris. De zoon van een van de oprichters van de Palestijnse Hamas-beweging heeft jarenlang als spion voor Israël gewerkt. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz op basis van de memoires van de spion... die volgende week verschijnen onder de titel Son of Hamas... Hij is een zoon van Sheikh Hassan Youssef, die samen met anderen in de jaren 80 de Palestijnse verzetsbeweging oprichtte. Dankzij zijn hulp werden tientallen zelfmoordaanslagen van Palestijnen voorkomen, schrijft Haaretz. De Britse premier Brown heeft in het lagerhuis zijn excuses aangeboden voor het kinderemigratieprogramma in de vorige eeuw. Tussen 1920 en 1970 werden meer dan 130.000 kinderen uit arme Britse gezinnen naar Australië en andere overzeese gebieden gestuurd. Ze zouden daar een betere toekomst tegemoet gaan, maar in de praktijk waren ze een soort kindslaven. Bij vertrek kregen de kinderen te horen dat hun ouders waren overleden en de ouders wisten niet waar hun kinderen naartoe werden gebracht.